Net wel met het NOS-journaal. De inkomsten hebben een nieuw beginrecord opgeleverd. Met Thanksgiving is een recordbedrag van 59,1 miljard dollar uitgegeven. Gemiddeld gaven de Amerikanen 423 dollar per persoon uit. En dat is 6% meer dan vorig jaar. Winkeliers hopen dat de feestinkopen een teken zijn... dat het met het consumentenvertrouwen de goede kant op gaat... en dat er ook rond kerstmis records zullen sneuvelen. De Amerikaanse economie drijft voor twee derde op de consumentenuitgaven. In Brussel zijn de ministers van Financiën van de 17 eurolanden bijeen om te praten over een volgende lening van 31,5 miljard euro aan Griekenland. Vlak voor het overleg zei eurocommissaris Reen dat vandaag duidelijkheid moet komen. Athene zegt dat het zich aan alle afspraken heeft gehouden. Binnen de eurozone zijn de meningen verdeeld. Sommige landen en ook het IMF willen een deel van de Griekse schulden kwijtschelden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn daar tegen. Een andere optie die wordt besproken is het verlagen van de rente die Griekenland betaalt. De stichting Hartpatiënten Nederland heeft dit weekend meer dan 50 meldingen binnengekregen van mensen die een klacht hebben over het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Ook vandaag staat de telefoon van de stichting roodgloeiend. De klachten die binnenkomen gaan niet alleen over de afdeling cardiologie, dat is de afdeling van het ziekenhuis in Spijkenisse die gesloten is. Er zijn ook klachten over de afdeling gynaecologie, interne geneeskunde, longgeneeskunde, dermatologie en kaakchirurgie. In Amsterdam is een waardetransport overvallen. De daders hebben geld buitgemaakt. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Het waardetransport reed rond half één in Amsterdam-West. De bemanning werd daar overvallen door twee of drie mannen... die in een zwarte terreinwagen kwamen aanrijden. Of bij de overval wapens zijn gebruikt... wil de politie nog niet zeggen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog. Morgen overdag weer veel wolking met mogelijk in het noorden buien. En het wordt een graad of 9.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 Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get witty, witty, can't think, quitty, quitty.